Het is voor het eerst dat een lagere overheid dat doet... Noord-Holland stort een miljard euro in de schatkist en dat betekent feitelijk dat het ministerie van Financiën de kas van de provincie gaat beheren. Dat is voor de provincie eenvoudiger en ook minder riskant. Noord-Holland stalde in het verleden geld bij onder andere een IJslandse bank en verloor daardoor 78 miljoen euro. Voor het Rijk is het schatkistbankieren ook voordelig, omdat het dan minder geld op de kapitaalmarkt hoeft te lenen. Minister Bos gaat daarom ook andere lagere overheden benaderen om bij de schatkist te bankieren. Begin vorig jaar zijn er weer meer jongeren met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis terechtgekomen. Dat heeft minister Klink van Volksgezondheid op verzoek van de Kamer laten uitzoeken. In de eerste zes maanden van 2009 werden 184 jongeren opgenomen. Als die trend zich het hele jaar heeft voortgezet... is er sprake van een kwart meer ziekenhuisbehandelingen dan in 2008. Uit de cijfers blijkt dat meisjes net zo vaak met alcoholvergiftiging worden opgenomen als jongens. De meeste alcoholslachtoffers hebben tussen de 10 en de 15 drankjes op... en zijn ongeveer drie uur echt buiten bewustzijn. Het werkelijke aantal coma-zuipers is volgens de onderzoekers nog hoger... doordat in de cijfers geen rekening is gehouden met jongeren... die zich met een alcoholvergiftiging bij de huisarts hebben gemeld. Justitie gaat de oud vicepresident president van de rechtbank in Den Haag vervolgen. Hij wordt verdacht van mijneet en valsheid in geschriften in de Chipshol-zaak. Dat is een zaak tussen de luchthaven Schiphol en gebiedsontwikkelaar Chipshol. Tegen de man werd in oktober aangifte gedaan. Een paar maanden daarvoor legde hij na, zoals dat heette, in goed overleg zijn werk neer. De Rijksrecherche is een onderzoek naar de oud-vicepresident begonnen. Dan het weer vanavond en vannacht in het noordwesten kans op winterse buien. Minima tussen min 2 graden in het zuidwesten en min 9 in het noordoosten. Morgen wisselend bewolkt en plaatselijk een sneeuwbui.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 Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen aan onze verre luisteraars in Brazilië, in Peking en een beetje dichterbij in Dokkum en in Boetangen. Het wordt een bijzondere aflevering van CFM Jazz, want het programma duurt geen twee, maar vier uur. Als opmaat naar de jubileumuitzending op zondag 21 februari want dan is een groot aantal presentatoren van vroeger en nu in de studio. Daar gaan we feest vieren, want ook CFM Jazz bestaat 20 jaar. Genoeg gepraat. Goedemorgen Peter. Goedemorgen. Jij kan helaas maar een uurtje meedraaien vanmorgen. Dus in jou de eer om dat eh, eerste uur te gaan vullen. Nou, met plezier doe ik dat. En waar gaan we daarmee beginnen? We gaan beginnen met een, eh, een prachtig nummer van... Eh, Pasadena Roof Orchestra. Eh, opgericht in 1969. Elfmans bezetting. Ze spelen fantastisch, nog steeds. Komen overigens in mei naar uh, Hoofddorp, naar het jazzfestival. Mhm. Als grote attractie. En als je naar buiten kijkt, dit koude, sombere weer... dat wordt ineens anders als wij eh, hun prachtige nummer Sahara gaan horen. En als je je ogen dicht doet, dan zie je de steppen en zie je de kamelen en dan zie je de nomaden. Daar genoeg strooisand, hè? Daar is genoeg zand, ja. brought with him there inside his caravan. But with Eastern pomp and pride, morning, noon, and night he cried, Oh, while I hear my prayer, somewhere in Sahara, far across the eastern sea, someone to me there is singing love songs about my dad. stay in my heart. Mama dreams. Mama, mama, mama, mama, mama, mama dreams. Mama dreams. Dit was van de CD Stolen Moments. Joop Tonhuizen met het nummer Mania de Carnaval. En ik ga vanochtend proberen van alles wat te draaien voor de uh, romanticus en voor de, de, snelle jongens en meisjes. Dus uh, zometeen komt er weer wat anders. Joop Tonhuizen, die eh, laat zich hier begeleiden door een fantastisch combo. Berend van den Berg piano, Hans Ruigerok op de bas, Richard Lems op de drums, Angelo Verploegen, prachtig met die trompet erheen. En op de cd natuurlijk Boris van der Lek de tenor. Hm. Nu gaan we even een... Eh, Je hoort trouwens dit lied bijna nooit gezongen, hè? Nee, nee. nee. Het zijn ook eh, soms pareltjes die men opneemt. Ja. En dan kijken we natuurlijk hoe de begeleiding en hoe de, de, de arrangementen zijn. Nu eh, gaan we even wakker worden met Ray Galato. En his Giants of Five. Een zogenaamde jive band. En die gaan op hun manier vertolken On the Sunny Side of the Street.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 Oh, on the sunny side, grab your gold at the time. i had my pants and shoes and two bop. Did that the doodly da da da baby. Just to direct your feet, yeah, to the sunny honey funny. Da da da da baby. I can hear the pitter pot. Sunday hunt, baby. was eh, eh, het nummer Take the A-Train van Billy Strayhorn dat je altijd hoort door alle orkesten. Maar volgens mij nog nooit op deze radio gedraaid. Een soort Billy Hilly was dit. <laughs> Eh, dit is nog nooit gedraaid op deze radio, inderdaad. Het, neigt een beetje naar bluegrass. Maar het is wel een, ook een vorm van geïmproviseerde muziek. En het is gespeeld door een Frans ensemble. het Tico Banjo Jazz Grass Ensemble. En de banjo werd daar gespeeld door Pierre Granier. En dat is weer een volle neef van eh, eh, Georges Brassens. Ah, En eh, dit is een groepje met alleen snaren, banjo, mandoline, gitaar en contrabas. Hoe simpel kan het en toch hoe mooi kan hoe het mooi, zijn. Ja. Over mooi gesproken. Ahmed Jamal gaan we nu draaien. Aha. Een live opname. I've never been in love before. Je hoort hem bijna nooit op de nee, radio. Nee, en het is geweldig ja. Oké. Okay. Een beetje zondagmorgen eh, extra, zullen we maar zeggen. Eh, Raymond Guillot, een Franse meneer die eh, zich heeft toegelegd op het in jazzvorm brengen van stukjes van Bach. Hij is ehm, niet de enige. Nee, <laughs> we hadden ooit de Singers. Ja. Daar zal ik een volgende keer wat van meenemen. En Bach leent zich natuurlijk... En, David Benoit hebben we ook nog. Louis van Dijk. Louis van Dijk. Ja, nou, we kunnen heel veel gaan opnoemen. Het zijn <coughs> Eh, Bach leent zich uitstekend om, eh, om op te improviseren. Wat ik zo leuk vind van deze, van deze cd is dat eh, je haar fijn de brushes hoort spelen. En het allemaal verder ligt. Dat is jouw terrein, hè? Mijn terrein. Ja. Dit was muzette ehm, Musette en Ré. ik wil nu eens laten horen van Gershwin. er is een prachtige cd uitgekomen met alweer stukken van Gershwin, maar dan gespeeld door eh, allerlei orkesten. Um, een van de nummers die natuurlijk eh, heel bekend is, is eh, Oh Lady Be Good. Mhm. Maar het wordt natuurlijk wat anders als het gespeeld wordt door de band van Count Basie. Lijkt me wel, ja. Nu zult horen. Count Basie. Ehm, Ton en ik hadden het er net over... Eh, wat, dat het eh, orkest van Count Basie een van de, een van de top eh, big bands is. En vanwege, zeer ook vanwege het feit dat er ehm, altijd maar het geluid klinkt van een doordenderende trein... die, die door het wijdse landschap gaat. Niet te stoppen. De, muzikale DJV. Ja. Ehm, en bovendien dat ik noemde het altijd het plink-plonk pianospel van ja. Count Basie, maar het is zo doeltreffend altijd. Ja, Als, je, eh, als je start, dan denk je, nou, de einde van de Braaf Trio. Ja. Maar hij is eh, altijd in staat gebleken om er een geweldig spetterend gebeuren van te maken. zonder meer. Een andere mm, eh, muzikant die er een spetterend gebeuren altijd van heeft gemaakt... is ehm, een, um, een tenorsaxofonist bij, en eigenlijk bij veel jazzgroepen wordt hij al eh, de, de, beul op de tenor genoemd. Dat is Coleman Hawkins, mhm. die eh, eindeloze solos kon geven... waarvan je denkt van nou, het mooiste hebben we nu gehad... en dan kwam er weer een chorus dat nog mooier was. Het bijzondere van hem is dat hij... Ehm, ehm, eigenlijk een, een, een bovenaan staat als je eh, kijkt bij muzici... die zonder de eigen stijl te verloochenen is, eh, in de voorste geleder is blijven spelen tot aan zijn dood. Ehm, Hawkins die is begonnen bij Louis Armstrong. Uh, natuurlijk heeft heel veel eh, orkesten gespeeld. Maar een nieuwe periode was bij Dizzy Gillespie. En later bij John Coltrane. Dus hij heeft ook een hele stijlverandering meegemaakt. Ja, ja. Ehm, hij heeft trouwens in het begin natuurlijk de pech gehad dat de platen nooit langer dan drie minuten konden worden. Ja, ja, ja, Want ik weet wel van John Coltrane, als die later in de studio kwam... dan knepen de technici hun billen bij elkaar, want die kon nooit stoppen. Nee, nee had je soms ook platen waar ze aan de andere kant... Aan de andere kant ging ze door, ja. Ehm, eh, Hawkins, die ehm, was altijd een keurige, een keurige muzikant... tot ineens in 1960. Daar eh, zakte hij af, geestelijk en lichamelijk... met een wrak en is eh, um, bero nou, berooid niet, maar wel eh, ehm, ehm, als alcoholist en als eh, man waar geen land meer te bezeilen was, is die overleden. Maar hij heeft wel ons prachtige dingen nagelaten. Zou daar het, het gezegde toeter zat van, uh, <laughs> vandaan komen? Wie, weet. Maar hij heeft natuurlijk mooie dingen gedaan, zoals te horen is in dit nummer. Uh, Wonderful. <laughs> Lauren, Laurendo Almeida, de eh, wereldberoemde gitarist, eh, zoon van een concertpianiste. Op zijn negentiende reisde hij reeds door Europa. Eh, geboren in 1917. Nog voor Anton Carlos Jobim introduceerde hij de bossa in de, bossa in de jazzmuziek. Ja, ja. En hij heeft ook heel lang met het Modern Jazz Quartet getoerd eigenlijk heeft hij dus daarmee zijn spoor wel mooi verdiend. Zoals we ook hoorden op deze prachtige, lichtvoetige cd. Jarenlang heeft hij een groep gehad, de L4, met Bud Schenk en Ray Brown. Ook geen kleine jongens. En op deze cd, eh, het nummer Carioca Hills, hoorden we net. Um, daar speelde de altsax, uh, werd op de altsax gespeeld door Bud Schenk, die vorig jaar is overleden. Jij mag nog eventjes eh, je volgende de volgende is eh, eh, iemand, we gaan eh, heel ver vooruit in de tijd verder. Want deze opname is van 1958 en we gaan nu naar deze tijd El Giro. En daar hebben wij een, een prachtig nummer van Come Rain or Come Shine. I'm gonna love you Like nobody's loved you come rain or shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or shine. I guess when you met me it was just one of those things. But don't you ever bet me, cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love like nobody's loved me. Come rain or come shine, we'll be happy together, unhappy together, and won't it be fine? The day may be cloudy or sunny. We're in or we're out of the money. But I'm with you always. just one of those things. But don't you, don't ever bet me, cause I'm gonna be true if you let me, let me. Well, and you gonna love me like no nobody's loved me. I'm rain or shine, happy together or unhappy together, and won't that be just fine? dat was toch weer de El Giro die we kenden van vroeger, hè? Geen popgedoe. Nee. Nee, het is... Uh, <clears throat> nou, hij zegt geen popgedoe. Dat klopt ook. <laughs> Ehm, hij, eh, het aardige van hem is dat hij de enige vocalist is in de geschiedenis van de Grammy Awards. Mhm. Die eh, Grammy Awards heeft gekregen in drie verschillende categorieën. Jazz, pop en rhythm and blues. En dat heeft nog niemand hem nagedaan. Nou ja. Ja, CFM eh, Jazz verzorgt vandaag maar liefst vier uur jazz op de radio. Maar er is nog veel meer jazz in eh, Zandvoort. Om half vijf eh, is te horen in Café Alex, hier schuin tegenover ons, de Flower Jazz Band. En dat is een jaarlijks terugkerend gezelschap. En dat speelt ook hele vrolijke muziek. En Jazz in Zandvoort ontvangt vanmiddag in Jazztempel de Krocht weer een kanjer uit de Nederlandse jazzwereld, de 37-jarige trombonist Ilja Rijngoud. Rijngoud moet ik zeggen trouwens. Ilja die in 1996 cum afstudeerde aan het conservatorium in Hilversum, won al eh, diverse awards en kreeg als tweede Nederlandse student de Amerikaanse Degree Master of Music. Samen met uh, trombonist Bart van Lier geeft hij op het Rotterdamse Conservatorium les aan de grootste en meest prestigieuze tromboneopleiding van Europa. En verder geeft hij wereldwijd clinics en workshops, leidt diverse bands en componeert en arrangeert voor de meest uiteenlopende bezettingen. In de krocht wordt hij vanaf vanmiddag half drie begeleid door het trio Johan Clement. Ilja Rijngoud zette een aantal sonetten van de Engelse toneelschrijver en dichter William Shakespeare op muziek. We gaan luisteren naar sonnet 32. Dat wordt gezongen door V. Klaassen, die ook al een keer in de grocht is geweest. En natuurlijk Ilja Rijngoud op trombone, Marius Beets op bas en Marcel Seriese op drums. Ilja Rijngoud dus vanmiddag in de krocht zonder V. Ja, eigenlijk toch wel heel bijzonder dat je in zo'n plaats als Zandvoort op eh, zondagmiddag gewoon naar een, een, een eh, concert kan. met eh, ontzettende fantastische muzikanten. Ja. Echt topmuzikanten. En dat je daarna voor de nazit gewoon naar Café Alice kan om daar dan weer een andere stijl te horen. En dan eh, je kunt nog lekker napraten over dat concert. En daar word je dan weer ondergedompeld. Welk dorp heeft dat, hè? Ja, <laughs> zo is het ook nog een keer. Eh, ik wil nou iets laten horen ik had maar een uurtje vandaag ja. draaien. En dat, dat is je eigen schuld. Dat weet ik. Dat, is je eigen schuld. Maar ik kom graag nog een keer terug. Ik, eh, een uurtje jazz kan eigenlijk niet zonder het, een opname van Jerry Mulligan en Chet Baker. Mhm. Samen met Lee Konitz. Um, was trouwens heel bijzonder. Hè, dat hij, eh, Jerry Mulligan was de eerste die startte met een pianoloos kwartet. Het verhaal gaat, en ik heb eigenlijk nooit gehoord of het echt is... maar misschien hebben ze wel gezegd omdat het, eh, omdat het eh, ehm, lekker, lekker het gehoor ligt... Dat het was omdat de pianist, die kwam altijd maar te laat. En toen zei hij, nou is afgelopen en <laughs> ik ga nu opnemen zonder jou. Nou, een mooi verhaal. Goed, um, dit is een opname met Chad Baker op de trompet, Lee Konitz, sax, Jerry Mulligan, bariton sax, Larry Bunker, drums en Carson Smith ehm, op de bas eh, in het nummer I Can't Believe That You're In Love With Me. <laughs>